Een oogarts zegt dat we weer terug bij af zijn en noemt het een ouderwetse horrornacht. In het hele land is het nieuwe jaar ingeluid met veel vuurwerk. Ook in steden waar een vuurwerkverbod gold. Zo was er in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Haarlem veel geknal te horen. En werd het vuurwerkverbod massaal genegeerd. Bij een huis in Drachten is een jong kind zwaar gewond geraakt bij het afsteken van vuurwerk. Veel georganiseerde vuurwerkshows waren afgelast vanwege de harde wind. Daarom was het niet veilig voor bezoekers. In Veghel staat een groot voormalig kerkgebouw in brand. Het lege pand moet als verloren worden beschouwd. De brand is waarschijnlijk ontstaan door vuurwerk. De brandweer heeft groot opgeschaald en veel mensen staan te kijken. In Amsterdam was het vreugdevuur in de buurt Floradorp afgelast vanwege de harde wind. Maar bewoners hebben het toch aangestoken. Ook op de Dam zijn meerdere mensen opgepakt na het afsteken van zwaar vuurwerk. Onder meer in Utrecht, Tilburg en Den Haag zijn auto's in brand gestoken. In grote delen van Oekraïne is het nieuwe jaar begonnen met het luchtalarm. In de hoofdstad Kiev was in het eerste uur van het nieuwe jaar ook zeker één explosie te horen. Vlak voor middernacht gaf de Oekraïense president Zelensky nog een toespraak... waarin hij zei dat hij hoopt op de overwinning in 2023. Op Oudejaarsdag werd Oekraïne ook opgeschrikt door Russische raketaanvallen. Het weer vannacht bewolkt en overwegend droog bij een graad of 11. Ook neemt de harde wind iets af... Nieuwjaarsdag begint grijs, maar vaak wel droog. Vanaf de middag dan meer regen.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 Yeah, yeah, yeah, yeah, vijf voor Yeah, yeah, vijf voor twaalf. Yeah, yeah, la la Vijf voor twaalf, het kan het beste overkomen. yeah, yeah. for someone until you live for me. Never jullie allemaal fijne dagen en een voorzitter.